Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Heel veel bedrijven krijgen vanaf vandaag geen coronasteun meer. In totaal is er 40 miljard euro uitgekeerd om de crisis door te komen. En nu begint bij het UWV een enorme rekensom, want ze gaan daar per bedrijf bekijken of ze te veel of te weinig hebben gekregen. Sommige werkgevers hebben het veel beter gedaan dan ze gedacht hadden. Anderen hebben het slechter gedaan dan ze gedacht hadden. Dat leidt tot een vaststelling en een verrekening. Dus er zal, sommigen zullen geld terug moeten betalen, anderen krijgen geld bij. Die fase gaan we nu in. Eh, en daar zullen we nog eh, ongeveer anderhalf, twee jaar mee bezig zijn om dat af te handelen. Niet voor alle bedrijven stopt de coronasteun vandaag trouwens. Nachthoreca en evenementenbedrijven kunnen nog wel geld krijgen. Er is iemand opgepakt voor online nepadvertenties. Je hebt die vast wel eens voorbij zien komen. Van die berichten met BN'ers zoals Jort Kelder en Ali B. Die je met verzonnen uitspraken proberen over te halen om geld te investeren. Daar staat er ook vaak nog een NOS-logo bij. De Amsterdammer van 29 die daar nu voor is opgepakt... wordt gezien als het kopstuk van de organisatie daarachter. Waarschijnlijk zijn tienduizenden mensen erin getrapt. De Amerikaanse overheid hoeft voorlopig niet in shutdown. Als ze daar de begroting niet op orde zouden krijgen... zouden parken en musea dicht moeten, moeten en moesten ambtenaren naar huis. Maar er is op het nippertje een akkoord gesloten. En de politie in New York heeft een einde gemaakt aan illegale Airbnbs. Die zaten in busjes. New tonight, an Airbnb bombshell. Vans being used as temporary housing rentals in Manhattan. Een overnachting in zo'n busje kostte omgerekend 84 euro per nacht. Je sliep dan op een parkeerplaats naast een drukke weg. En er zat ook geen toilet in. De politie kreeg de zeven busjes in het vizier door een recensie op YouTube. Iemand die er had geslapen noemde het enigszins gezellig en zei dat het er stonk en dat hij het niet nog een keer zou doen. De politie geeft verlopen kentekenplaten en andere foute papieren als reden voor het wegslepen van de busjes. Het weer, nou woon je in het oosten, dan kan het zijn dat je de zon vanochtend nog ziet. Vanmiddag is het overal bewolkt en gaat het uiteindelijk ook overal regenen. Temperatuur, een graadje of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Frankrijk gaat een verdere stijging van de gasprijs blokkeren. Die is de laatste maanden fors gestegen. Onder meer door de sluiting van kolencentrales en omdat Rusland minder levert. In de VS is een gedeeltelijke sluiting van de overheid op het laatste moment voorkomen. Het Amerikaanse congres stemde in met een noodbegroting... en daarmee is de zogeheten shutdown van de baan. In Den Haag is gisteravond een verwarde man opgepakt... die brand probeerde te stichten op het Binnenhof... Volgens de politie probeerde hij ook zichzelf iets aan te doen. Onder meer op de deuren van de Raad van State en de Ridderzaal zijn sporen van brand te zien. Het weer in het oosten wat zon. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en vanmiddag gaat het regenen. Het ook flink vooral aan zee en het wordt een graad of 16.